Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I would ben vandaag begonnen met Davina Michel met Duur te lang, gevolgd door Avicii met Hey Brother. Jazz in Zandvoort komend seizoen tijdelijk vanaf locatie De Brink op Nieuw Unicum. Zoals bekend is Theater de Krocht de komende jaar niet in gebruik... omdat het gebouw flink wordt verbouwd. De vaste gebruikers, waaronder de Stichting Jazz in Zandvoort... met haar maandelijkse concerten moet op zoek naar een tijdelijke andere locatie... Jazz in Zandvoort heeft hij gevonden bij Nieuw Unicum. Vanaf september worden daar tien maanden lang jazzconcerten gehouden in de Brink. De centrale hal van het complex. How I wish for flame like a candle and its flame was Raccoon met Shoes of Lightning.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 De bezetting bestond uit zanger, gitarist, songwriter John Fogerty, zijn broer Tom Fogerty, Stu Cook en Duke Clifford. De groep speelde een karakteristieke swamp blues, de zogenaamde moeras blues. Een mix van country, blues en rock'n'roll. De geschiedenis van Clearwater Revival voor het gemak vaak afgekort met CCR, begint einde jaren 50. John Fogerty ontpopt zich tot een hitschrijver van formaat. Hij is als zanger en tekstschrijver ook de allerbelangrijkste figuur van CCR... en dat zal uiteindelijk tot de nodige spanningen binnen de groep leiden. Na het zesde album, Pendulum, verlaat de experimenteel ingestelde Tom Fogerty de groep. Hier is CCR met achtereenvolgens Suzy Q, I Put Spelling You and Beth Moon Rising. was Pharrell Williams met Happy. Peter Bluis, buitengewoon raadslid van het CDA, kijkt graag naar de toekomst. Die er met voorspelde groei van het toerisme tot 2030 naar Zandvoort flink floriseert. Zo is hij al een jaar bezig met zijn plan te verfijnen om een ondergrondse parkeergarage te realiseren onder de Favageplein met daarboven woningbouw. De tijd is nu rijp en de mogelijkheden hiervoor komen niet snel terug, aldus Pluis. Er komen een parkeergarage onder de nieuwbouw op het Badhuisplein...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 was een Amerikaanse rhythm and blueszanger en pianist. Hij was in de jaren 50 en 60 de best verkopende Afro-Amerikaanse muzikant. Voor zijn bijdrage aan de rock'n'roll werd Domino in 1986 opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Hier is Fats Domino met Blueberry Hill. my thrill. Elke derde donderdag van de maand rijden wij via gezellige routes naar diverse locaties. Deze keer gaan we toeren door het Centerparks. De kosten bedragen 3,50, inclusief koffie of thee met iets lekkers. Opgeven via de balie 5740330, 5740330 of m.langeveld at m www.langeveld.plus.zandvoort.nl En het is donderdag 18 juli van kwart over 1 tot 4 uur middags.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 Voel je vrij. Gratis stoppen met roken en leefstijltraining. Denk je erover na om te stoppen met roken? Schrijf je dan snel in voor deze training. 11 bijeenkomsten Op elk gewenst moment kun je instromen. Informatie en inschrijven Marion Schouten m.schouten of telefoonnummer 06 412 75 228 06 412 75 228.